Amber met het NOS-journaal. Oppositielingen. t 66 leider Pechtold spreekt over een krankzinnig Haags compromis. En ook SP-leider Roemer vindt het akkoord niks. Ze vragen zich af wat er gebeurt als de opvang voor iemand afloopt... terwijl die persoon niet is uitgezet. Dan komen de asielzoekers weer op straat en is er niets veranderd, benadrukken de partijen. Ook Amnesty International wijst het akkoord af. Volgens de Mensenrechtenorganisatie handelt het kabinet in strijd met internationale verdragen door alleen tijdelijk en onder voorwaarden opvang te bieden. Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie noemt het optreden van forensisch anatoom George Maat buitengewoon ongepast en onsmakelijk. Maat deelde als lid van het MH17-identificatieteam... tijdens een vrij toegankelijke lezing gevoelige informatie met het publiek. Zo liet hij foto's van verminkte slachtoffers zien. Ook gaf hij verkeerde informatie over het strafrechtelijk onderzoek. Minister van der Steur laat uitzoeken wat er is gebeurd. Morgenavond geeft hij de Tweede Kamer meer informatie. De forensisch anatoom werkt voorlopig niet meer voor het identificatieteam. Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor het grote mistongeluk op de A58 bij Heinkensand vorig jaar september. Bij drie verschillende kettingbotsingen waren toen meer dan 150 auto's betrokken. Twee mensen kwamen om het leven en tientallen mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in dikke mist. Gezien de extreme weersomstandigheden noemt justitie de botsingen onvermijdelijk. Het weer vanavond en vannacht klaart het in het zuiden en midden van het land op, bij zo'n 3 graden.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 En we beginnen met eh, Spiritual Haven van Russell, Surrett en Relaxation, Ethnic Instruments and Rhythm Blended with Modern Sounds. Zo omschrijft hij zijn eigen muziek. Peaceful Radio terug te vinden op eh, internet, pixelradio.eu. Veel luisterplezier. Ken pahet onta izu Ken bahia heion pus Da iu hona aiki uaiu He aitei When the hillside by you I lay, lay.